Maarten Stultjes met het NOS Journaal. President Trump, oh, de nieuwe president van de Verenigde Staten, is voorbij. Trump bezoekt nu nog de drie officiële galabals ter ere van zijn beëdiging. De Senaat heeft ingestemd met de benoeming van twee ministers in het kabinet van Trump. Oud-generaal James Mattis kreeg goedkeuring om minister van Defensie te worden. John Kelly, ook ex-generaal, wordt minister van Binnenlandse Veiligheid. Oud-president Obama en zijn vrouw Michelle zijn per helikopter vertrokken uit Washington voor een vakantie in Californië. De Mexicaanse drugsbaas El Chapo heeft voor een Amerikaanse rechtbank gezegd onschuldig te zijn. Hij werd gisteren door Mexico uitgeleverd aan de VS. Volgens de VS was Guzman, zoals hij eigenlijk heet, verantwoordelijk voor het grootste drugskartel ter wereld. De openbare aanklager wil voor 14 miljard euro aan bezittingen van El Chapo in beslag nemen. Al jabo zit vast in een zwaar beveiligde gevangenis in New York... waar eerder ook maffiabaas John Gotti en handlangers van Osama Bin Laden hebben vastgezeten. Schepen kunnen vanaf maandagochtend weer over de Maas bij Graven varen. Kleinere boten mogen als eerste het stuk tussen Sambeek en Graven bevaren. Later op de dag volgen de grotere schepen. Sinds eind vorige maand was scheepvaartverkeer niet mogelijk nadat een binnenvaartschip een stuw had beschadigd. Minister Schultz zegt dat er een mogelijk compensatie komt voor bedrijven die door de stremming extra kosten hebben gemaakt. Die lopen op tot 20 miljoen euro. Het weer, vannacht flinke opklaringen en lichte tot matige vorst. Morgen in het noorden wolkenvelden en in het zuiden opnieuw veel zon. Het dooit 1 tot 4 graden. Ook zondag overal zon en ook dan temperaturen net boven nul.